Het is vandaag 15 maart en dit is aflevering 100 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Het is zover. Dit is de 100ste aflevering van Donderslag. En dit is ook de 100ste daverende donderdag bij Radio 501. En ook vandaag de 100ste donderdisc. Hartelijk welkom allemaal, fijn dat je luistert. Van Bier ben ik bij jullie met deze honderdste donderslag en deze honderdste daverende donderdag. Die duurt tot 12 uur vannacht. En ik ben er maar tot bieruur, maar dat zijn wel twee hele leuke uurtjes. Afgelopen zondag deed ik redactiewerk voor Mark Schrander in zijn programma Sunday or Monday. En die avond vroeg José een plaat aan van de Crystal Fighters. Maar het mocht ook een plaat zijn van ILO omdat we de Crystal Fighters niet bij ons hadden, heeft Mark een plaat gedraaid van ILO. Omdat het vandaag de 100ste donderslag is, ga ik straks José nog even verrassen. Dus José, als je luistert, blijf er even lekker bij, want straks heb ik iets voor je. Goed, eh, wat hebben we vandaag nog meer? Natuurlijk de vaste rubrieken zoals Theo Fried met zijn blabla-blog en Rob met zijn platenkeuze. Aan het eind van het uur de plaat voor je hoofd van deze week en natuurlijk in het tweede uur de donderdisc wat gaan we eten en de muziekagenda. Dat is een beetje wat er allemaal langskomt en ook muziek. En laten we daar nu maar eens lekker mee beginnen. Eh, vorig jaar brachten de Kaiser Chiefs een nieuw album uit en daar wil ik wat van draaien. Eh, When All Is Quiet. Kaiser Chiefs. Een geweldig mooie plaat. Ja, ze blijven lekker aan de weg timmeren, die jongens. Eh, van een tijdje terug alweer. En hij leeft al niet meer. Hij is al niet meer onder ons. En dat is Johnny Guitar Watson. En misschien had hij in de carousel bij de gitaristen erbij moeten zijn afgelopen zondag.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 Ja, dit is toch weer een eh, jubileum. Dat is hond hè? Hond zit erin. Wat zit erin? Hond. Hond? Van honderdste zit hond in, hond in de pot. Oh, en... ja. Eh, ja, en hoezo de hond in de pot? Ja, ook. Het is niet alleen maar feest wat het eh, orgel draait. Oh. We leven midden in de crisis. Je bent heel blij, maar we leven midden in de crisis. Realiseer je dat wel? De ene luchtbel na de andere wordt hier opgeblazen. Heerlijk. Maar daar trekken wij ons niet vanaf. Wij Nee, nee, nee, nee, nee. Luchtbellen zijn toch lekker? Een lekkere luchtbel. Ja. ja. Nou. hey, moet je luisteren, ik, eh, ja, we gaan toch maar weer even over tot de orde van de dag. Ehm, ik bel je natuurlijk voor de platenkeuze en dan wel voor de tip van de sluier. Wat heb je vandaag? Ik heb een plaatje uitgekozen wat eh, wel een beetje toepasselijk is. Ah. Dus het is eh, eigenlijk een toepasselijk plaatje. Ja, dat lijkt mij toepasselijk. En ik kan je vertellen dat het van mijn Engelse naamgenoot is. Van jouw Engelse naamgenoot? Ja, dat is de hint uh, bij van toereiking. Zeg maar handreiking. Je bedoelt er niet uh, Charlie Anisette en de Ragtime Band, hè? Je stilt! nou! Oh, je verklapt alles! Oh sorry. Ik, eh, ja, eh, ik, eh, ik, ik denk nou, dat is een schot voor open doel. Ja, nou, oké, het is niet anders. Oh, nou zal ik dan eerst maar een plaatje voor jou draaien dan? Ik zeg, op naar de grote ontknoping. Ja, Oké, nou ik heb iets goed nieuws. Ik weet niet of je ervan houdt hoor. Maar ik vind het een heel aanstekelijk leuk plaat. Die hebben ze in 36 uur opgenomen. Eh, zijn 36 uur in de studio zijn ze opgesloten geweest en hebben ze dus die plaat moeten maken. Van scratch af aan. En dat nummer dat heet Niets dan gezeik. En het oh. is van de 3J's en Lange Frans. Oh, ik, oh, nou, ik ben heel benieuwd. Ik zie je straks om uh, half bier. Nou, tot straks hoor. Oké. Hoi. Oh, oh, oh, oh, oh. 3J's. Hey, Lange. de veren, wassen, scheren in de kleren, broodjes smeren, rennen, vliegen voor een baas die je niet kan waarderen. In de vielen op de hielen van gelijkgestemde zielen, het wordt de kielen kielen door die vierkante wielen. Je staat erbij stil, dit is niet wat je wilt, wordt er een traan aan verspild, of maak je verschil? Ah. Ik zorg wel voor mijn eigen, de rest kan het bekijken. Oh, oh, oh, oh, oh, dan ligt het aan jou? ons allebei. oh, oh, ah, oh, oh. Niets dan gezegd. Eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rijk. Ja, het tsunami was somber domper naar domper. Je ziet de crisis gedonder en je hoopt op een wonder. Zo wil je niet leven, je excuseert je te vaak. Je hypotheek is te hoog, je buurt vrouw is een draak. Alles lijkt een herhaling. Een slechte vertaling om maar te zwijgen over boekenprijzen voor een pond paling. Ik zorg wel voor mijn eigen. De rest kan even kijken. Oh, oh, oh, oh, oh. Niets dan Ligt het aan jou of ligt het aan mij? Of aan ons allebei? Aan allebei. vrouw zeurt aan mijn kop met gelullige gezicht. Ik denk bleur naar mijn sok, maar ze heeft ook gelijk. Ik ben te lui en te lomp en mijn mond is te groot. Mijn daden te klein voor alles wat ik beloof. Ze heeft mijn koffers gepakt, ze staan al klaar op de stoep. Nu kun je gaan, klootzak, dat is wat ze roept. Jij zorgt maar voor je eigen. Wat stond ik dom te kijken? ons allebei. Aan allebei, oh, oh, ah, oh, oh. Niets dan gezegd. Ah, eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rij. Adios. En eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rij. De mazzel. Eerlijk gezegd ben ik jou liever kwijt dan rij. Daar hoor. Drie lange, nee, drie E's en één lange, zo zei het. Eh, ben Howard, die heeft ook een nieuwe cd op de markt. En van die cd heb ik een heel mooi nummer en dat hoor je nu.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 Oh, oh, oh all I was searching for was me. meaning and it felt so good to see his face all the comfort invested in my soul or to feel the warmth of his smile when he said i'm happy to have you home like wildflowers. Oh, the demons are shining. de Radio 501 Daverende Donderdag. En dat is de 100ste Daverende Donderdag van Radio 501. En dit is ook de 100ste Donderslag. En die is er tot 4 uur. En dat verzorg ik voor jullie. Ja, de tijd gaat snel. Straks bestaan we drie jaar en dan gaan we ook iets leuks doen. Nu direct, Long Way Home. Far beyond is where I my mind to travel time to places where I wanna be. kan ik nu eventjes vertellen in deze honderdste daverende donderdag dat we eh, eind maart, in het weekend van eind maart, eind april, dat we dan een eh, driejarig bestaan vieren met een marathon uitzending op Radio 501. En dan kun je ons eh, 24 uur rond de klok eh, beluisteren. Dan zijn wij allemaal aanwezig, ook midden in de nacht maken wij de mooiste programma's. Dit is de VAS, Rise and Shine. Rise and Shine van de Duitse groep De Vas.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 And if my daddy thinks I'm fine. Try to make me go to rehab. I won't. 2012. De zorg. Ik ben vanochtend naar het ziekenhuis geweest. Ik moest bij de afdeling maag, darm en lever zijn. Nou, het ziekenhuis heeft 18 afdelingen en maag, darm en lever is afdeling 14 met afdelingskleur groen. Een nummertje of kleurtje volgen en je komt snel waar je wezen moet, is het idee. Ik stop bij de hoofdbalie van de afdeling. Er hangt een bord met de namen van de artsen en daarvoor staat bij welke balie je die arts kunt vinden. Ik moet bij balie 6 zijn. Dus ik loop naar balie 6. Maar die is gesloten. Op een bordje staat dat ik me bij de hoofdbalie moet melden. Ik dus weer naar de hoofdbalie. Die balie mevrouw vraagt wat ik kom doen. Ik zeg dat ik voor die en die arts kom. En dan zegt ze dat ik bij balie 7 had moeten zijn. Ik dus weer op weg naar balie 7. Daar zit een balie mevrouw die tegen de balie mevrouw van balie 8 klaagt over het nieuwe kledingbeleid. Kettingen, ringen en witte t-shirts mogen niet meer achter de balie. De balie mevrouw vindt het vreselijk. Zonder ringen en kettingen is ze zo niet haarzelf. Ik laat er even uitrazen en kuch. Ze vraagt wat ik kom doen en ik zeg dat ik voor die en die arts kom. Ze zegt dat ik bij Bali 8 had moeten zijn. Als ik aan de beurt ben, vraagt de arts waar ik eigenlijk voor kom. Ik zeg dat het op advies van zijn collega is. Hij vraagt of ik volgende week terug wil komen. De mensen in de zorg doen vast wel heel erg hun best. Maar als buitenstaander komt het op mij toch vooral ongeorganiseerd, onprofessioneel, chaotisch en inefficiënt over. Je kunt maar beter gezond blijven. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Jennifer Magnus heeft vorige week haar nieuwe cd uitgebracht. Hiervan hoor je nu Whistling in the Dark. Tandenslag met Rogier van Diesveld. When you held me You know you held me so right now I felt like nothing could hurt me In the middle of the night Well, I suppose if I was telling the truth now, there'll be no way for me to get over you. Oh no. But I'll keep pretending. I'll just keep on pretending and whistling in the dark. child. I'd always run away and hide, you know it's true. Always thinking they could never know how much I cried. Don't tell me so. Those days are long gone, but some nights I still feel the same. I know you're leaving I think maybe I only got myself to blame. But I'll keep pretending. I'll just keep on pretending. I'll just keep on pretending. Whistling in the dark. dark. Look beyond my face and love me. I'm not the good girl you should know. There was a time when I thought of you. There was a time when you thought of me. Look in my eyes and say you love say you want me. Your love only a time for me at night. Your love is no time for me inside. I've had enough time to think it over. I've had enough time to decide. Yes, and I say there's another word for love. There's this morning. Dat was eh, Iris Kroes met Just Moore, de winnares van de Voice of Holland 2012. Where would we be without tea? Waar zouden we zijn zonder een kopje thee? Gilbert O'Sullivan. Like a camel without a hump Rubbish without a dump Like a ceiling without a floor carbon footprints all over the door like a baby without a pram burning without its amp, where would we be without tea? Like a river without a bend, fashion without a trend, like a role model without clothes. Something I think that I would oppose, like a needle without a thread, a Guinness without. facts. Civilization would simply be axed. Could we go on knowing that one for the pot was a bean? You can debate all that you want. No point in arguing once it has gone. Coffee's okay, but on the day it just isn't the cream. like a billow without the chase, like a pool table in a pond. Ducks all waiting for play to go on, like an eagle without its wings. And Buddy without his bins, where would we be without tea? the cozy to keep the pot hot. One better way, kickstart your day on with a flask. Others, of course, go to extremes. Out in Japan, for example, it's green, while in the States, they would prefer it iced in a glass. Like a camel without rubbish without a dump, like an apple without its core. Supporters all begging for more, like a party without the host, Sunday without its roast. Well, Jackson vieren John Paul, George en Ringo, de Fab Four, de Beatles. En ze speelden in deze honderdste donderslag Paperback Writer uit 1966. En dit is dan wel de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Ja, de Bos is Boos. En dan heb ik het over Bruce Springsteen. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Omdat Bruce Springsteen gewoon kwaad is op wat er allemaal gebeurt in de wereld. En voornamelijk in, in Amerika. Wat daar allemaal mis is. Eh, het nummer wat ik eh, gekozen heb van deze nieuwe cd is We Take Care of Our Own. set my hands, my soul free. Where's the spirit that'll rain, rain over me? Where's the promise from sea to shining sea? Where's the promise from sea to shining sea? Wherever this flag is flown, wherever this flag is flown. Bruce Springsteen. Hij is boos, dat eh, hoor je op zijn hele cd met alle nummers. Dit was We Take Care of Our Own. Het is eh, tien voor drie alweer inmiddels. En eh, ja, dan zijn we alweer op weg naar drie uur, richting vier uur. Larry Carlton, die had er eigenlijk bij moeten zijn in de carousel afgelopen zondag bij de gitarist die het te doen. Dit nummer is van uh, Larry Carl Carlton en het heet Inkblot 11. is deze week tot vrijdagavond 9 uur kicks van de Nederlandse band The Tightropes. En morgenavond wordt om 9 uur de nieuwe plaat voor je hoofd gekozen. En dat gebeurt in het programma On The Rocks, een programma van Arwin Tamminga. En dat kun je horen van 8 tot 10 uur op Radio 501.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 Komt hij vandaan natuurlijk. Oh, en dan die twee lieve kinderen van hem, waarmee hij altijd maar in de weer was. Eh, is. Eén op de vier mensen verbreekt het contact wanneer een vriend of vriendin dodelijk ziek wordt. Jij niet, toch?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 Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 12 en 17 maart. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Wij zijn de acteurs van Soldaat van Oranje de Musical en wij gaan een dagje met verstandelijk beperkte kinderen naar de dierentuin. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw collega's of vrienden een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Als je echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. CD Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra uit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. gw Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Oh, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. aflevering van Donderslag. Ik ben er tot 4 uur en daarna zijn mijn collega's te horen vanuit de centrale studio. En ik zit hier met mijn team in Studio 11. En we hebben voor jullie nog wat leuke items. Als derde plaat hoor je zoals gewoon de donderdisc, de honderdste alweer. En Rob heb ik om half bier aan de telefoon en gaat ons eh, van alles vertellen over zijn platenkeuze, hoop ik. En ongeveer eh, om tien over half bier heb ik weer een nieuw recept voor een nieuw gerecht. En dat is ingestuurd door een vaste luisteraar. Een culinaire suggestie voor de avondmaaltijd is dat. En die avondmaaltijd zou eventueel lekker voor vanavond kunnen zijn. En vlak voor bier heb ik weer een nieuwe muziekagenda. En ik weet eh, dat Ron Ploeg luistert, dus ik zeg het maar even. Tot de klok van bieruur heb ik ook muziek. En ik ben eh, dit uur begonnen met Delta Spirit. ze hebben net een nieuw album uitgebracht en hiervan hoorde je California. De donderdisc staat ook al klaar, maar voordat het zover is gaan we eerst luisteren naar Leonard Cohen. En hij bracht dit jaar ook een, nieuw album uit en dat is getiteld Old IDs. Zijn stemgeluid is wel iets lager dan eh, dat we van hem gewend zijn. Eh, van dat nieuwe album is dit Darkness. the darkness. It was drinking from your cup. I caught the darkness. Drinking from your cup. I said, Is this contagious? She said, Just drink it up. got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that. was the prize. I don't smoke no cigarette. I don't drink no alcohol. I ain't had much loving yet. But that's always been your call. Hey, I don't miss it, baby. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow. And I used to love the view. I love the early morning. I pretend that it was new. But I caught the darkness, baby. And I got it worse than you. 501. Daverende donderdag. De honderdste donderdisk is vandaag tot middernacht. Hier het is van de gloednieuwe cd van Jennifer Magnus. van Gar du We gaan straks plan draaien voor José. Dat heb ik beloofd in het begin van het uur. Maar voor het zover is, eh, de Rolling Stones met High Negrita. We gaan even terug naar afgelopen zondag. Naar het eh, programma Sunday Monday van Mark Schrander En die heeft een vaste luisteraar. En dat is José. En waar die precies woont, in welk deel van het land, weet ik niet. Eh, ze vroeg wel een plaat aan, dat weet ik dus wel. Want daar was ik toevallig bij. En wij hadden die plaat niet bij ons. dat is natuurlijk ook weer vervelend. Als je iemand eh, hebt die luisteraar is en ook nog een keer een leuke plaat wil horen. Eh, we hebben toen ILO over gedraaid, maar dat was natuurlijk niet haar eh, platenkeuze. Haar platenkeuze was namelijk van de Crystal Palace. Omdat ze daar goede herinneringen aan heeft. Ja, en eh, ook een beetje een zomers gevoel heeft. En het nummer van Crystal Palace, wat ze graag wilde horen, dat heet Plage. En dat nummer Plage van de Crystal Fighters. Ja, dat heb ik hier natuurlijk wel in de database staan. En voor haar heb ik dan een uitzondering gemaakt. Want ik draai eigenlijk helemaal geen bezoekplaten in mijn programma. Maar vandaag doen we dat maar eens een keer wel. Omdat we de honderdste donderdisc hebben hier in de honderdste daverende donderdag van Radio 501. Ja, José, hier is hij dan. Plage van de Crystal Fighters. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there. in the morning, most beautiful. beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down. dat was José. De Crystal Fighters met blazen? We gaan naar Ben Lonkel Soul, die altijd weer een lekker plaatje heeft. En volgens mij komt hij uit een uh, Franstalig gebied, waarschijnlijk Canada. En het nummer dat heet El Medi. El qu'elle aimerait changer d'air. C'est vrai que par ici, les vies prennent la poussière.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 Elle me dit que l'issue lui fait peur, que je m'appuie sur trop d'apesanteur. Même si notre histoire n'est à s'écrire, j'ai le scénario. Même si l'on s'égare. j'ai tout ce qu'il te faut. Même si notre histoire peine à j'ai le scénario. Même si l'on s'écarte dans l'intro, j'ai du à tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Peu importe si l'on n'a pas ce dont on rêvait c'est maladresse passée. D'autres s'en sortent, entre nous rien ne presse, et demain ne fait que commencer. Même si notre histoire n'est pas j'ai le scénario. Même si l'on s'écarte. van Rob Het is inmiddels half bier hier op mijn klok. In de honderdste donderslag. Ja, dan wordt het ook half bier. En dan moeten we toch eventjes heel snel gaan schakelen naar Rob Ricard. En die zit er al klaar voor. Want die heeft iets te ontsluieren. Dat hou je niet voor mogelijk. Nou, zeg het maar. Ja, ik, eh, ik wil het wel even zeggen. Nou. Het, het is natuurlijk... Eh, het is natuurlijk... Eh, een liedje van het Songfestival. Nee, hè? Ja. Oh. Ja? <laughs> Van het Songfestival. Oh. Poepé de sier, poepé de zon. Ja, nou je ziet aardig warm. Oh. Je ziet aardig warm. Zit ik aardig warm. Hoe weet jij dat? Je hebt niet eens op mijn thermometer hier gekeken. <laughs> ik, eh, ja. ik, eh, ik heb een liedje uitgekozen uit heel lang geleden. En in mijn oor kan je ook de temperatuur niet meten, want dan heb ik een koptelefoon overheen. Dat bedoel ik. Ja. Ehm, oh ja, ik heb elektronisch via de telefoon daar meten natuurlijk. Dat zit je erg oh, oh, oh, oh, Maar... Eh, ja, Poupé dus hier poepen dus van, uh, hoe heet ze, Franse eh, Franse nee, ik had gezegd van mijn Engelstalige collega. Ja, dat had je gezegd. Dus? Ja. Dus, zei ik Charlie Anisette. Maar dat was zei ik, nou, je, zat, je, je, zit, je, je zit er zo ontiegelijk dichtbij. Nou, je, je, je bedoelt natuurlijk niet Joep ijsdrank. Nee, ik bedoel Cliff Ricard. Cliff Rijkaard? Cliff Ricard uit 1968. Ah. Met Congratulations. Oké, tot de volgende week. Hoi. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. En dat allemaal voor de honderdste hier op Radio 5 Ja, de daverende donderdag en donderslag. De honderdste aflevering van beide. Shiny Happy People van REM. a.m. We gaan naar Paul Simon van het album uh, Ryman Simon. En dit heet Kodachrom. When I think back on all the crap I learned in high school It's wonder I can think at all And my lack of education hasn't hurt En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> Vandaag maken we braadworst macaroni, een hoofdgerecht voor vier personen. En het recept is hiervoor ingestuurd door Cora Bakker uit Den Bosch. We gebruiken hiervoor de volgende ingrediënten. 300 gram macaroni, 2 eetlepels olijfolie, 2 braadworsten en daarvan het vel verwijderd, 1 potje saus arabiata met een gewicht van 300 gram. 2 bollen mozzarella van 125 gram elk en die in blokjes gesneden. 10 blaadjes verse basilicum in stukjes gescheurd. Dat zijn de ingrediënten. We gaan het als volgt bereiden. Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit de olie in een hapjespan en bak het worstvlees rul. Doe dan de pastasaus in de pan bij het vlees en laat het 5 minuten goed doorwarmen. Voeg dan de mozzarella toe en laat dit nog 2 minuten doorwarmen. Giet de pasta af en meng de sauzen door. Schep de braadworstmacaroni in vier diepe borden of kommen en verdeel de basilicum hierover en serveer deze maaltijd direct.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. En dan nu muziek terwijl u kookt. No Big Thing van de nieuwe cd van Holy Dolity. Donderslag, de regie van Ja, die hebben een gloednieuwe plaat gemaakt. En die lijkt wel een beetje af van wat we gewend zijn van Triggerfinger. Dit nummer heet Apollo Rivers. muziekagenda. Tijd voor de pen en het papier. Eh, pak een schrijfgerij erbij, dan gaan we beginnen. Op maandag 9 april 2012 treedt Tony Joe White op in Paradiso, Amsterdam. Aanvang half negen en de zaal is open om 7 uur. Entree is 22,50 eh, euro, exclusief lidmaatschap. Informatie eh, kun je vinden op www.paradiso.nl. En Tony Joe White is op dinsdag 10 april eh, in de boerderij in Zoetermeer. Radiohead komt naar Nederland en treedt op in de Ziggo Drome in Amsterdam. En dat is dan op 14 eh, oktober 2012. Aanvang 8 uur, kaartverkoop is al begonnen en de entree kost 49 euro, exclusief servicekosten. Op vrijdag 15 juni treedt Paul Weller op in de Heineken Musical in Amsterdam. Kaartverkoop is al begonnen. Het nieuwe album van Paul Weller heet Sonic Kicks en is vanaf 26 maart overal verkrijgbaar. Op 7 en 8 juli kun je naar Bospop in Weert met onder andere Lenny Gravitz, eh, Chris Cornell, eh, Beth Hart, Los Lobos en Los Lonely Boys. Meer informatie www.bospop.nl op zaterdag 21 maart treedt Matt Scofield op in de boerderij in Zoetermeer. In het voorprogramma speelt de John F. Klaver Band. Nog een keer de boerderij in Zoetermeer. Op zaterdag 28 april kun je naar My Brainbox. Dat is een optreden van Jan Akkerman met zijn band en met Bert Hering. Meer informatie op www.boerderij.org. Op donderdag 14 juni 2012 treedt Louriet op in de Heineken Music Hall in Amsterdam. De kaartverkoop is op 3 februari gestart. Jan Akkerman en Bent treden in maart ook op en dat doen zij op 23 maart in Romein in Leeuwarden en 24 maart in Schouwburg Ochterop in Meppel. Tim Akkerman speelt op 16 maart in Match in Breda en op 17 maart in Underground in Lelystad en op 24 maart in Induna in Drachten. En Slash, de gitarist van Guns N' Roses, geeft op 10 juni een concert in de Heineken Musical in Amsterdam. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 15 eh, maart 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 22 maart, mail die gegevens dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu de laatste plaats van deze honderdste donderslag. Die is van Tony Joe White. Hij is op 9 april in Paradiso en op 10 april in de boerderij. Luister naar Steamy Windows. Geschreven door Tony Joe White en door hemzelf uitgevoerd. other night. We was out on a back road. Me and my woman was just getting right. All system on overload. radio blasting in the front seat, turning out the music fine. We were snuggled up in the back seat, making up for lost time steamy windows. Say roll visibility, steamy windows. Coming from the body heat. You can wine and dine with a woman all about a confrontation on a back road breaks down the defense. Steamy windows, zero visibility. Steamy windows, coming from the body heat. from the body heat. donderslag op donderdag. Hey, hey hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Tot de klok van 4 eh, uur heb ik nog even de tijd om de honderdste donderslag af te sluiten. We gaan straks hier in Studio 11 even een klein eh, beetje feest vieren. Want 100 is natuurlijk niet zomaar iets. En eh, Anna die staat alweer met allerlei hapjes hier eh, achter mij. En die gaat er straks allemaal op tafel zetten. En natuurlijk drinken we er iets bij. Misschien wel een biertje of zo. Want het is eh, tenslotte bijna bieruur. Je kunt wel lekker eh, naar de Daverende Donderdag blijven luisteren. Want die duurt vandaag ook weer tot spookuur. <laughs> Je kunt mij de komende week maar liefst 7 keer 24 uur mailen met al je fanmailen en op- een aanmerkingen. Een lekker recept kun je mailen of info voor de muziekagenda. Mijn mailadres is rogier.radio501.nl Je kunt mij ook vinden op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD 501. En Radio 501 kun je daar ook vinden. Je kunt Radio 501 de hele week 7 keer 24 uur horen en ook e-mailen 7 keer 24 uur. Stuur je mail naar studioradio en als je Radio 501 wil sponsoren of je wilt een reclamespot op Radio 501 of als je een programma wilt adopteren, dat kan ook. Dan stuur je een e-mail naar studio.radio501.nl. En je kan natuurlijk ook eh, een banner zetten op onze website. Dat waren de mededelingen vanuit Studio 11 en dan ga ik nu wat bedankjes doen. Theo Friet, bedankt voor je blablablog. blog Hij was weer goed. En eh, als je als luisteraar even naar eh, de blablablog blog wil, dan ga je naar www.blablablog.nl. Uh, bedankt voor je platenkeuze. Hij was weer verrassend. En mijn redactieteam bedankt. En het Radio 501 team ook bedankt. En jullie thuis ook bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer op 21 maart met donderslag aflevering 101. En dat is op dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En dan tijd voor een horkjantje. Horkjan gaf op het strand iedereen een grote bek. Stapte uit zijn kuil en reed weg op een gestolen fiets. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Hey! Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde! Oh verdomme, we moeten de mensen wel denken!